Mädchen, Kurven hochvoll, wie ich dich da sah. Din Augen, frohe Ästere, als ich dich entsprach. Ich bin so blöd, dass ich dich gesehen alles al gegeven. Al mijn leven wat ik heb. Met is, ik heb wel even. Ik wil doets niet terug. Ik blijf bij die in mijn leven. Dat is zo ver. Kim ik schoen nog bedenken, met die al mijn zijn willen weer eens toch nog leefde, waar ik echt nog nooit op zoek geweest. Een leven wat voor mij altijd meer en goed weet. Maar nu ik die innerlijk voor mij heb, zou ik En het is niet gek voor even. ik wil nooit meer terug. Ik blijf eeuwig in mijn leven, dat is zoveel. Geen ik zo nog bedenken met wie ik op in zijn willen baby